Thomassen met het NOS-journaal. In Zwijndrecht zijn bij een schietpartij drie doden en één gewonde gevallen, heeft de politie bekendgemaakt. De politie kreeg vanochtend een melding van een schietpartij in de Langeraarstraat in Zwijndrecht. Toen de agenten aankwamen vonden ze een gewonde man. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. In eerste instantie werd gedacht dat de schutter in het huis zat. Een arrestatieteam ging naar binnen, maar de schutter was niet in de woning. Wel werden de drie doden gevonden. De aanklager van het internationaal strafhof heeft gevraagd om een arrestatiebevel voor de Libische leider Gaddafi, zijn oudste zoon Saif en zijn zwager en hoofd van de inlichtingendienst Al-Senussi. Volgens aanklager Moreno Ocampo is er bewijs dat Gaddafi persoonlijk opdracht heeft gegeven voor het aanvallen en doodschieten van Libische burgers. Gaddafi zou onder andere scherpschutters gericht hebben laten schieten op betogers. Zijn oudste zoon zou nauw betrokken zijn bij deze beslissingen. Gaddafi zou een kleine kring van mensen om zich heen hebben verzameld die zijn politiek van onderdrukking steunen. Ocampo zegt dat er voldoende overtuigend bewijs is om de drie belangrijkste mannen binnen het regime te kunnen berechten. De rechters van het internationaal strafhof gaan zich nu buigen over het uitvaardigen van arrestatiebevelen. In Londen is uit voorzorg de belangrijkste weg naar Buckingham Palace afgesloten. De Britse politie zegt dat het voor het centrum van Londen een bommelding van een Ierse splintergroepering heeft gekregen. Er is volgens de politie geen specifieke locatie of tijd genoemd. In een andere straat in de Britse hoofdstad werd een verdacht pakketje voor, door de politie onderzocht, maar dat bleek geen bom te zijn. De bommelding komt een dag voor het bezoek van koningin Elisabeth aan de Republiek Ierland. Het is het eerste bezoek sinds de Ierse onafhankelijkheid. Het weer overwegend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het zuiden klaart het lokaal nog even op. Het is een graad of 16. Morgen wisselend bewolkt en in het noorden wat regen. Dit was het NOS. E. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de Randstad viel op de A4 naar Den Haag bij Zoetewoude Rijndijk 2 kilometer. En datzelfde geldt voor de A10 West naar Zaanstad voor de Koentunnel. Bij Rotterdam op eh, de A20 naar Gouda tussen de knooppunten Kleinpolderplein en Terbrechtseplein.